Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet gaat voorlopig niet over tot een vaccinatieplicht voor kinderen die naar de kinderopvang gaan. Maar als de vaccinatiegraad verder daalt, kan die verplichting er wel komen. Op dit moment ligt het percentage gevaccineerde kinderen op 90,2 procent. Dat is lager dan de 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie eist. Maar het kabinet denkt dat er nu nog geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Het Turkse leger is begonnen met een aanval op Noordoost-Syrië. Dat heeft de Turkse president Erdogan bekendgemaakt. Inmiddels zijn er luchtaanvallen geweest. De Turken willen de Koerdische strijders uit een brede zone... bij de Turkse grens in Syrië verdrijven. Erdogan, Erdogan noemt hen terroristen die de veiligheid van Turkije bedreigen. In het gebied wil Turkije een veiligheidszone instellen... waar miljoenen Syrische vluchtelingen die nu nog in Turkije zitten... naartoe worden overgebracht. De vermoedelijke daders van de aanslag in Halle hebben een auto gekaapt en zijn op de vlucht geslagen. Bij de aanslag vielen zeker twee doden. Er werd geschoten voor een synagoge en bij een nabijgelegen dunnerzaak. De politie spreekt over meerdere schutters en heeft iemand aangehouden. Onduidelijk is nog of dat een van de daders is. Volgens de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Halle... probeerden de schutters de synagoge binnen te komen, maar dat mislukte. Er waren op dat moment zo'n 80 mensen in het gebouw. Bij spoorbedrijf Structon zijn gegevens van honderden medewerkers gestolen. Een man die tijdelijk bij het bedrijf werkte... heeft foto's gemaakt van onder andere adressen en bankrekeningnummers... van werknemers van Structon Rail en Eurail Scout. Hij kon daarbij vanwege zijn functie. Het bedrijf is door de politie van de diefstal op de hoogte gebracht... en heeft aangifte gedaan van diefstal en verduistering van bedrijfsgegevens. Het motief is nog onduidelijk. Mogelijk wilde de man de gegevens verkopen.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 Door het slechte weer is het overal wat drukker dan anders. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer een kwartier verdraging. De andere kant op tussen Schiphol en Roelevaansveen 20 minuten tijdverlies. Verreweg de meeste verdraging nog op de A7 Zaandam-Horen tussen Weide, eh, Wormer en Horen. Daar heb je namelijk een uur op onthoud omdat er een gat in de weg zit. De linker rijstrook is dicht. Voorlopig kun je richting het noorden beter via Flevoland rijden. Op de A9 Amstelveen Den Helder tussen Akersloot en Heilo 20 minuten verdraging.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 Five, six, six, nine. Round the clock, I'm running high. Can you take it? Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Let me love you, babe. Love you. I will make you wait. Take it, take it, take it, take it, take it, take it. Ignore the clock, it's time to make the bedrock. It's hood, we don't even hear the sirens or gunshots. I'm stroking, you're floating and whatnot. Skin sticky, but no hickeys, better not. The tension's high, I'm outside the box. A pin on a balloon without making it pop. It feels like New Year's, but two balls drop. Almost at the top, now you are begging me to stop. It's a privilege to be mine. I put it all come all day, you can shop. Let the bells jingle and let the champagne pop. Club 669. Uh. Round the clock, I'm running high. Can you take it? Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Let me love you, baby. You know what I'm saying, baby? Love you. I won't make you wait. Can you take it? Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take a ride, look down in my eyes flooded like my chain, I could drown in your thighs. A little bit of pain brings joy to your life. Lay your head back, relax, and get right. Souls unified beneath the moonlight. It's only you and I, no other invites. I wanna see you naked, watch you take it. I'm elated, so are you. From six, six to nine, oh. round the clock oh. Can you take it? Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Let me love you, baby I like that, baby. I like that a lot. Take it. is weer terug. Zondag 13 oktober, de Schakel 49 reunie. Boogie, disco, funk, electro en hop uit de 70 DJ's Erik B, Joost en Melanie. De voorverkoop is maar 10 euro. Is verkrijgbaar bij facebook.com slash schakel 49. En hardcopy bij Hair George, Haarlemmerstraat 22, Amsterdam. Is het niet. Vanaf 5 uur bent u van harte welkom bij Sao Paulo, Amstelveenseweg 23 in Amsterdam. Powers by Dance Radio. Well, it's like they say. The music you don't hear anywhere else.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 Tell me times when I want to keep moving on. But not this time, gonna see you through. Cause ain't nobody like you. And you know it, baby, you know it, though. nobody like you, babe. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.